Volgens de school van de jongen werd hij gepest, maar het is niet duidelijk of dat de aanleiding voor de zelfmoord was. Van diverse kanten is kritiek gekomen op het woonakkoord dat het kabinet heeft gesloten met een deel van de oppositie. De vereniging Eigen Huis vindt de nieuwe regels voor de hypotheken ongunstig, merkwaardig en ingewikkeld. De woningcorporaties vinden dat ze nog altijd fors moeten inleveren. Ook de oppositiepartijen PVV, SP en CDA zijn erg kritisch. Ze vinden dat de woningmarkt als een melkkoe wordt gebruikt... en dat dat akkoord leidt tot enorme lastenverzwaringen. Makelaarsvereniging NVM en de werkgevers in de bouw zijn wel positief over het akkoord. NS en ProRail rijden morgen opnieuw met een aangepaste dienstregeling vanwege de weersverwachting. Het gaat morgen sneeuwen en het treinverkeer kan daar last van hebben. Een aangepaste dienstregeling zorgt er volgens NS en ProRail voor dat verstoringen sneller kunnen worden verholpen. Kleine religieuze omroepen als de Icon en de RKK verdwijnen definitief uit het omroepenstel. Dat blijkt uit de gewijzigde mediawet. Staatssecretaris Dekker kondigde in december al aan dat er in het nieuwe omroepenstel geen plaats meer is voor kleine religieuze omroepen. De publieke omroep moet terug naar maximaal acht omroeporganisaties. Nu zijn er nog 21. Het weer, vanavond opklaringen, maar vannacht raakt het steeds meer bewolkt en het gaat licht tot matig vriezen. Morgen gaat het vanuit het westen dooien en dat gaat gepaard met sneeuw en lokaal ook ijzel. Middagtemperatuur ligt iets boven nul. Dit was het en op. Dit is Wijnand bij de ANWB. De avondspits verloopt niet druk. Er staat in totaal 70 kilometer file. De files van 4 kilometer en langer die staan op de A12 Den Haag richting Utrecht... tussen Gouda en Nieuwerbrug 5 kilometer na een ongeluk. Maar de rijbaan is weer vrij. A13 Den Haag richting Rotterdam tussen knooppunt Ipenburg en Delft-Zuid 6... A20 naar Gouda bij Rotterdam Centrum 4. Verderop tussen Rotterdam Alexander en Moordrecht 5.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 Er is namelijk een hond vermist... Sinds de 9 februari omstreeks 1 uur, ik ga nu even het bericht voorlezen dat er binnen is gekomen, is Holly vermist in de buurt van de Parnassia aan zee. is dus een podenco, bruin met wit en draagt een lila paars met crèmekleurig tuigje en een bruin leren halsband waar al haar gegevens op vermeld staan. Ze is sociaal met mens en dieren. Eh, wij zijn net gebeld door het asiel van Zandvoort dat door drie verschillende mensen gesignaleerd is bij de Keesomweg in Zandvoort. Dat is dus de Kees Omweg in Zandvoort. Het vind ik ervoor zocht, mocht je daar in de buurt zijn en eh, even tijd hebben of je daar even wil gaan kijken. Um, en dan contact opnemen, dat kan met 06 238 80398. Dus heb je iets van uh, deze hond vernomen, bel dan 06 238 80398. En uh, mocht de hond terecht zijn, laat het mij dan ook even weten. Dan weet ik dat het ook afgehandeld is via 023 2057 30393. Dat is dus de studiolijn en dan uh, wil ik dat graag weten. Maar mocht je die hond dus gezien hebben, bel dan naar de heer of mevrouw Piravono. Dat kan via 06 238 80398 is tijd voor een nieuwe ZFM Beachmaster Zometeen knallen met Avicii en Nicky Romero.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 En ja, dat is toch niet eh, geheel onbelangrijk. Want de webcams doen het namelijk weer. Dus eh, als je naar zfmzandvoort.nl gaat... dan is er nu een kopje bijgekomen, kijk live. En dan zie je me van twee kanten. Van mijn achterkant en van mijn voorkant allebei niet uber aantrekkelijk, maar <laughs> ik doe mijn best. Eh, maar dat is inderdaad wel eh, fijn om dat even te... Je wil niet weten wat er allemaal onder dat studiomeubeltje gebeurt. Nee, dat kan dus allemaal niet meer. Er hangen weer webcams aan, is toch ook leuk. Verrijking van het radio luisteren, maar nu ook kijken via zfmzandvoort.nl. Zet hem eens aan, kan je ook zien eh, hoe de studio hier eruit ziet. En dat is zeker het bekijken waard. Dus zfmzandvoort.nl, dan kan je Beachmasters volgen via de webcam. Kijk eens aan. hey, ik ben verslaafd. Gelukkig aan eh, iets wat eh, niet heel erg verslavend is en of slecht voor je is. Niet aan alcohol. Maar misschien dat drugs een klein beetje het goede woord is voor nu. Eh, ik ga even schaamteloos een serie promoten. Mocht je nog nooit de serie Penosa hebben gekeken... dan wil ik je bij deze aanraden dat zeker eens een keer te gaan doen. Is een serie van de KRO. Op Nederland 3 is het geloof ik, of Nederland 1. En nee, Nederland 3 is het. Er zijn inmiddels twee seizoenen van gemaakt. De eerste in 2010 en de tweede in 2012 begin van dit jaar en eind van dit jaar komt er weer een nieuwe reeks. En eh, dat gaat over de Amsterdamse onderwereld. Gewoon iemand die daar totaal niet eh, in beland is. Tenminste, dat denkt ze, want haar man wordt doodgeschoten. En dan blijkt hij een, eh, toch wel een van de drugstoeristen... even <laughs> een van de drugsbaasjes van Nederland te zijn. En daardoor rolt ze zelf ook een beetje in die onderwereld. Nou, het is echt genieten. Penosa, mensen, ik raad het je echt ontzettend aan. Moet je even downloaden of ik bedoel kopen in de winkel natuurlijk. Het is de nieuwe ZFM Beachmasters. Ja, ik weet niet of je hem gehoord hebt. Ik zal hem voor de zekerheid nu nog even kort doen. Er is een hond vermist. Daar hebben wij eh, contact uh, is daarover opgenomen met ons. En ehm, sinds 9 februari, 1 uur, is Holly vermist. Het eh, is een Podenko. Blijft met wit en draagt een lila paars met um, ehm, kleurig tuigje. En ehm, die eh, zou gesignaleerd zijn bij de Keesomweg in Zandvoort. Dus mocht je daar in de buurt wonen, neem dan even contact op met eh, de beste heer of mevrouw... die eh, toch wel een beetje bezorgd is om zijn of haar beestje. Via 0623880398 als je deze Panoka kan vinden. en contacteer dan ook dan even studio 023 205730. 393. Dan weten wij het ook eh, als het beest gevonden is.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 En dan is ze niet Nobody's White, maar dan is ze van het hele Europese volk. Dan staat ze namelijk eh, in de halve finale van het Eurovisie Songfestival. Met nog steeds een, een, track die nog steeds niet uit is. Want eh, Anouk die zei, ik heb een killer track gemaakt voor het Eurovisie Songfestival. Nou, in het begin heel veel gezeik. Want Anouk moest gewoon meedoen aan de voorrondes van de Tros. Nou, dat gaat hij natuurlijk niet doen. Ik bedoel, Anouk is wel even een ster van formaat, laten we wel wezen. Het is er niet een, een, nieuweling in de muziekindustrie. Dus eh, als ik Trosbaas zou zijn geweest en Anouk zou zeggen... ik heb een killer track en ik wil voor je naar het Songfestival... Het zou echt mijn natte droom zijn als... Eh, dus nou ja, goed, uiteindelijk is het ook gebeurd. En die killer track, die hebben we alleen nog niet gehoord. Dat is wel een klein beetje jammer. Ik ben wel benieuwd wat uh, Anouk ervan gemaakt heeft. In ieder geval nog drie maandjes geduld, want dan horen we hem zeker. Halve finale van het Eurovisie Songfestival. Maar nu hoorde je er met een oudje Nobody's Wife. Hier ZFM Zandvoort. vanuit de Kruisstraat in, eh, in Zandvoort natuurlijk. En eh, dat kan je trouwens zien <laughs> hoe dat eruit ziet, die Kruisstraat. Via zfmzandvoort.nl Webcams weer aangesloten. Stekkertje er weer in gedaan. En we zijn weer te volgen. zfmzandvoort.nl en op die Kruisstraat, daar eh, vond ik een bord en ik heb ze een tijdje niet gezien. Er was ook een, eh, een tijdje lang was er een, eh, een spotje op televisie te zien over dit. Het gaat over de spierziekte als. En ehm, ja, ze hebben toch wel een redelijk heftige campagne neergezet. Ehm, hele grote foto's, zwart-wit, van gewoon willekeurige mensen. En ehm, daar staat dan onder, ik ben inmiddels overleden. En ik weet nog dat ik de eerste keer dat bord zag... En dat ik er bijna een minuut naar heb staan staan. Het, is wel een hele sterke campagne wat dat betreft. Je gaat erover nadenken. Je gaat erover, ja, ik weet niet, ik vind dat heel erg... Vind jij dat dit kan? Ik ben inmiddels overleden, want ik bedoel, ja, weet je, wij zijn dan wat ouder mensen, maar er leven ook kinderen hier op deze wereld. En is het wel zo slim dat die zo'n bord zien? Ik ben hem. Het is wel hard. Het is de waarheid en je drukt je wel even en dat je er even over na gaat denken. Maar de vraag is, is het niet een beetje te heftig om dat gewoon in het openbaar op borden en op de televisie zomaar te doen? Vind ik wel even spannend. Ben wel benieuwd wat jij ervan vindt. Hashtag CFM Zandvoort. Stuur even een mailtje via collard.hotmail.com. Ik ben benieuwd hoe eh, jij daarover denkt. Nou, en dan gaan we ook nog eens twee hele depressieve platen draaien. Kesha, Da Jong, gaat over doodgaan. En deze ook. De zanger en de gitarist van de script zijn allebei ouders verloren. Toen hebben ze afzonderlijk van elkaar coupletten geschreven voor deze track. If You Could See Me Now. Dit is de script op CFM bij Beachmasters. It was February 14th, Valentine's Day The roses came but they took you away Tattooed on my arm is a charm to disarm all the harm Gotta keep myself calm but the truth is you're gone And I'll never get to show you these songs Dad, you should see the tours that I'm on I see you standing there next to mom Both singing along, yeah, arm in arm Now there are days when I'm losing my faith Because the man wasn't good, he was great He'd say music was the home for your pain And explain I was young, he would say Take that rage, put it on the page Take the page to the stage, blow the roof off the place I'm yeah. trying to make you proud, do everything you did I hope you're up there with God saying that's my I kid I still look for you could see me now, would you recognize me? Would you pat me on the back or would you criticize me? Would you follow every line on my tear-stained face? Put your hand on the heart that was cold as the day you were taken away. I know it's been a while, but I can see it clear as day. Right now, I wish you could hear you say I drink too much and I smoke too much Dutch. But if you can't see me now, that shit's a must. I used to say I won't know a win until it costs me. Like I won't know real love till I've loved and I've lost it. So if you've lost a sister, someone's lost a mom. And if you lost a dad, then someone's lost a son. And you're all missing out, yeah, they're all missing out So if you get a second to look down on me now Mom, Dad, I'm just missing you now And I still love Dit is Script of CFM bij Beachmasters. If you could see me now. Zometeen hier op de radio Kesha. Die Young en ook Showtek en Justine Prime komen eraan. Maurice de Jonge. Ja, ja, ja. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Tijd voor een nieuwe Maurice de Jonge hond. We gaan weer eens even peilen onder de jongeren gaat over het volgende artikel. Het bedienend personeel was heel erg onder de indruk. De kinderen van Laura King in Pulsbo in de Amerikaanse staat Washington gedroegen zich in het restaurant voorbeeldig. Het personeel van het restaurant Sogno da Wilda die wilde dat belonen en gaf de ouders een korting van 4 dollar voor de zogenoemde well-behaved kids. De 4 dollar is geen wereldbedrag, maar het gaat om het gebaar. Op haar blog beschrijft Laura King het bezoek aan het restaurant. Ze is enthousiast, want ze kregen niet alleen de korting, maar ook nog eens gratis ijsjes. Het restaurant heeft voor die paar dollar voor die ijsjes is en die 4 dollar dan heel veel gratis publiciteit en reclame gekregen. Eh, ja, dat moet er natuurlijk wel tegenover staan. Er gebeuren met eh, rekeningen ook minder slimme dingen. Barkeepers zetten op de rekening een uh, allesbehalve vriendelijke omschrijving van hun bargast. Ja, dat is wel grappig. Voor je het weten blijft die omschrijving op de geprinte rekening staan. En dan weet je dat je die aardige meneer of mevrouw achter de bar je omschreef als Stinky Nigger, Lady Chunky Eyes en Alex Asshole. Dat zijn echt gebeurde verhalen. Maar eh, dus de kindertax in de restaurant. Je wilt er maar aankomen, hè? Een stelling over restaurant. Maurice de Jonge. Oh, oh, Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Ja. Want je hebt vast wel eens in zo'n restaurant gezeten. En daar waren de gasten, jongen. En die waren irritant, irritant. Wat doe jij als je in een restaurant ziet zit en iemand zich weer vervelend loopt te gedragen. Wat doe je? Zeg je A. Ik zeg kap, kap daar eens mee. Als ze vervolgens ruzie gaan maken heb ik altijd nog kung fu op mijn cv. Is het antwoord B. Ik vraag aan de ober of hij er iets aan kan doen. Dit is gewoon geen fatsoen of antwoord C. Ze hebben niks misdaan, ik laat ze gewoon gaan. Antwoord A. Ik zeg kap daarmee. Als we vervolgens ruzie gaan maken heb ik gelukkig nog kung fu op mijn cv. Antwoord B, ik vraag aan de ober of hij er iets aan kan doen. Dit is gewoon geen fatsoen. Of antwoord C, ze hebben niks misdaan. Ik laat ze gewoon gaan. Ja, Maries de Jonge Hond antwoord. Je kan antwoord geven via collard.hotmail.com of twitteren naar hashtag ZFMZandvoort. Gaan we de balans zo meteen opmaken. Er is Kesha, dit is Da Young. I hear your heartbeat to the beat of the drums. Oh, what a shame that you came here with Kesha weer Je weerupdate dan. Wolkenvelden, maar ook een aantal brede opklaringen. Vanmiddag maximaal 1 of 2 graden. Vanaf de vannacht veelal lichte vorst. Morgen vanuit het westen sneeuw. Vooral in de middag sneeuwt het fors door. En op veel plekken valt 3 eh, tot 6 centimeter sneeuw. Later in Zeeland overgaand in regen. Straffe zuidelijke wind en maximum temperaturen iets boven nul. Vrijdag met 3 tot 6 graden minder koud, maar grijs. Met nu Showtech. what you got when the motherfucking beat drops. you got when the motherfucking beat drops. CFM Zandvoort Beastmasters, je de Rudimental. Samen met John Newman en Feel the Love. voor Showtech en Justine Prime en Cannonball. Zometeen dan kan jouw verzoek weer op de radio zijn. Je kan hem twitteren naar hashtag ZFM Zandvoort je kan een mailtje sturen via collaart@hotmail.com En ik heb elke week een veto. Dus leuk en aardig jongens allemaal, maar deze niet. Nou, en ik ben op zich wel fan van de Black Eyed Peas. Ze hebben alleen ooit een keer een heel vreemd nummer gemaakt. Een beetje een vieze clip zat erbij. Ik weet niet, er was gewoon iets vies aan. Dat was deze, My Humps. What you gonna do with all that junk? All that junk inside your trunk? I'ma get, get, get, get you drunk. Get you love drunk off my hump my lovely little Check it out. Nou ja, Je mag dus alles aanvragen, behalve deze van de Black Eyed Peas, My Humps. En aanvragen dat kan via collard.hotmail.com. Dat is mijn mailadres. Je kan twitteren, hashtag ZFM En we zijn tegenwoordig ook te vinden op Facebook. Like ons dan ook meteen. Dat is ZFM Beachmasters. Dus facebook.com slash ZFM Beachmasters. Ja, verzoek dan zo meteen op de radio naar Carly Rae Jepsen. Dit is This Kiss. I last night. 20 jaar is deze Canadese zangeres. Carly Rae En eh, weet je wat het enger ervan is? Elke keer als ik je zie, ja, ze is wel aantrekkelijk, maar ik, eh, het 26, ze ziet er gewoon, ik weet niet, uit als als 16, als 15, 16 of zo. Of eh, om met mooie Engelse filmcomedy termen te spreken, barely legal. Ik weet niet, dat is gewoon, ja... Eh, Adele is vier jaar jonger, maar als je Cardi Ray Jepsen naast Adele zit... Nou goed, ze maakt wel leuke muziek. Maar toch ook weer, Adel heeft wel een beetje volwassen sound, weet je wel. En Cardi Ray Jepsen is gewoon lekker speels. dit, kiss, call me baby, ja nou ja, dat is mijn gedachte een beetje over. Ik zou er nog wel doen hoor, daar niet van. Je hoorde This Kiss op CFM. hey, je kan zo meteen jouw favoriete plaat op de radio horen. Moet je even tweeten naar hashtag CFM Zandvoort of een mailtje sturen. kollaard.hotmail.com K-O-L-L-A-R-T apenstaartje hotmail.com Jouw favoriete plaat zo meteen op de radio. En we hebben nog een optie. SMS Indie aan maar wie heeft dit in die plaat geplakt? Dat zit gewoon hier. Ik, ik kan bewijzen dat het geen lulverhaal is. Het zit gewoon in de plaat. In het liedje. Ha! ha! <laughs> Goed. Gelukkig is deze zangeres helemaal niet wous. Deze vrouw draagt altijd uh, indianenkleding op blote voeten en zo. Haar naam Joss Stone. Nou, en hoe ze precies verder is, tell me about it. Komende 2 minuten 40 is voor Joss Stone. Kijk eens aan. ZFM. Cruella hoorde je alive en ook Joss Stone. Blijf eruit dieper. Indiaantje, tell me about it. Nou, tell me how you feel. Welk requestje namelijk wil horen, hebben jullie gedaan. En ik heb deze binnengekregen. Van Arnold via de mail kollaard.hotmail.com. En ja, dit is wel even een klassiekertje hoor. Vorig jaar kwam hij uit. Ze komen uit IJsland. Enige succesvolle band uit IJsland in Nederland. Of Monsters and Men heten ze. En je hoort ze nu hier op CFM. Dit is Little Toe.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 Ze hebben al acht keer heen gezegd uh, tegen me de afgelopen minuut. Of Monsters and Men. Hi. CFM, you're the little talks. Though the truth may vary, this ship will carry our body safe to shore ondertussen op de Noordzee. Ja, ja, ja, ja, ja. Het duurt wel heel lang dit. Nee, ik blijf, blijf gewoon lekker luisteren. Ah, die rust. Het zou zomaar de voor de kunnen zijn die ze ervoor gebruikt hebben. Maar ja, je weet dat zij uit IJsland komen. Aangevraagd door Arnold of Monsters and Men en Little Talks. Mocht je nou ook jouw plaatje nog op de radio willen horen? Shout hem dan in. www. of eh, Twitter, hashtag ZFM Zandvoort. Stuur even een mailtje, collaard.hotmail.com. Gaan we jouw plaatje zo meteen draaien op de radio.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 Oh yeah. together. I wish this night would last forever. Cause I was feeling down, now I'm feeling better. And maybe it goes on and on and on and on. When me and you party together, I wish this night would last. Britney, bitch. Yo, de Scream en Shout. Volgend uur dan gaan we Maurice de Jonge Hond behandelen. En we gaan iets doen met Valentino. Jij ook, Glorine en Avicii komen er zo meteen aan. Tot zover het ritme van ZFM.